Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Banken willen niet meewerken aan plannen om een goklimiet in te stellen... bij mensen met een gokverslaving. De demissionair minister wil het aantal mensen met zo'n verslaving omlaag krijgen met die limiet, zegt verslaggever Nick Wouters. Hij wil heel graag een goklimiet, een overkoepelend goklimiet. Dat mensen maximaal een paar honderd euro per maand kunnen inzetten bij goksites. Maar banken hebben daar dus helemaal geen trek in en zeggen dat het ook niet zomaar kan. Eh, we hebben als banken geen eh, privacygrondslag om te kijken of onze klanten problematisch gokgedrag eh, vertonen. Dus kunnen we ook niet zomaar deze transactiedata gebruiken voor een goklimiet. En de banken zeggen tegen het kabinet... het is je eigen schuld omdat goksites legaal zijn geworden. Journalisten van Investico en de Groene Amsterdammer... hebben geen aanwijzingen gevonden voor Russisch geld... op de rekening van Forum voor Democratie. De partij weigerde jaarcijfers openbaar te maken. Maar journalisten zijn stukken tegengekomen in een oud rechtbankdossier. Daarin is dus niks geks gevonden. De journalisten zeggen er wel bij dat het niet automatisch betekent dat er geen Russisch geld is. Alleen dat zij het niet konden vinden in deze papieren. En de politie heeft gisteren een aardig duur lunchpakketje in beslag genomen. Ze stopten twee mannen op de snelweg bij Epe in Gelderland. Die kwamen met een wazig verhaal. En toen agenten de auto doorzochten vonden ze 41.000 euro... verpakt in twee boterhamzakjes. De mannen zijn opgepakt. Ze worden verdacht van witwassing. En we hebben vorige maand weer eens een warmterecord gebroken. Het was de warmste maart ooit gemeten. Wereldwijd gemiddeld 14,4 graden, 14 graden. Deze klimaatonderzoeker maakt zich zorgen. It's this long-term trend with exceptional records that has us very concerned. Ja, ze heeft het over de lange termijn. Het was namelijk de tiende maand op rij dat er een warmterecord de prullenbak in ging. En het weer nog, af en toe opklaringen met een zonnetje... maar vooral wolken, wind en kans op een bui. Het wordt vandaag max 10 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan vooral korte files die 5 à 10 minuten oponthoud opleveren... maar er zijn een paar uitschieters, zoals de A10, de Ring van Amsterdam. Op de Ring Noord sta je in een lange file. Je hebt daar 40 minuten oponthoud voor de Koentunnel. De file staat richting Den Haag en Rotterdam. Wat verder opvalt is de A4 naar Amsterdam. Voor knooppunt de Nieuwe Meer heb je 10 minuten tijdverlies. Op de A27 ben je ook nog 10 minuten langer onderweg van Almere naar Gorkum bij knooppunt Rijnsweert. Het rijdt ook langzaam op de N201 van Hilversum naar Uithoren. Tussen de afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot is de vertraging bijna een kwartier.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 Ik heb je aangehoord, maar niets gedaan. Totdat je zei, nou dan vaarwel. Langgeslagen heb ik op bed gezeten, toen jij de deur had dichtgesmeten. Zomaar, ik heb je zomaar laten gaan. Ziet in het huis veel killer. Zonder jou is alles plotseling veel.